Io, o Ramona, het afscheid is zo zwaar. De liefde was zo mooi, zo mooi met jou. je trouw. Adio, o Ramona, droog je tranen, nu maar gauw. Beloof me op mij te wachten, ik kom terug. No. throne.